Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Aanslagen vandaag in Nigeria is opgelopen tot 32. Verreweg de meeste doden vielen bij een bomaanslag op een kerk nabij de hoofdstad Abuja. Er waren nog vier aanslagen, onder meer op een kerk in de stad Jos. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de islamitische extremistische beweging Boko Haram... dat westers onderwijs is verboden betekent... Volgens mensenrechtenactivisten zijn er sinds medio 2010 meer dan 250 mensen om het leven gekomen door geweld van Boko Haram. In India is een boot met daarop 25 familieleden gekapseist. Gevreesd wordt dat 22 mensen zijn verdronken. drama gebeurde in Pulikat in het zuiden van India. Tot nu toe zijn acht lichamen uit het water gehaald. Naar de andere familieleden wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk waardoor de boot omsloeg. De premier van Kosovo heeft de katholieken in zijn land vandaag een vrolijk Pasen gewenst. De tekst stond op de site van de overheid. Premier Taci hoopt dat deze dag katholieken alle geluk en succes brengt, waarna hij afsloot met vrolijk Pasen. De blunder werd opgemerkt door journalisten die de premier er fijntjes aan herinnerden dat Pasen en kerst niet op één dag vallen. De premier is moslim, net als verreweg de meeste inwoners van Kosovo. Een vliegtuig dat van Spanje naar Finland vloog is op Schiphol geland nadat een passagier stennis had geschopt. De man was agressief tegen zijn vrouw. Toen de bemanning daar wat van zei, werd de passagier zo boos dat een worsteling ontstond. Hij kon uiteindelijk in bedwang worden gehouden en werd geboeid. De piloot besloot op Schiphol te landen om de man het toestel uit te zetten. De 57-jarige Finn is aangehouden. In Argentinië zijn veel mensen gewond geraakt door vuurwerk dat vanwege kerst werd afgestoken. In de hoofdstad Buenos Aires alleen al zijn meer dan 100 mensen in ziekenhuizen behandeld met vuurwerkletsel. Veel mensen hadden brandwonden aan de ogen. Onder de gewonden zijn veel jongeren onder de 15 jaar. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking. Minima van 8 graden. Ook morgen veel bewolking. Lokaal wat motregen. Het wordt morgen zo'n 11 graden. Dit was het NOS Short.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 I could take your pain away with the spirit in my hands. If you believed in love, if you believed in love, if you believed in me, if you believed in you. There's a snake inside your heart spitting poison in your soul There's something eating at your mind But I can make you whole With the spirit flowing through Yes, I could help you heal Cause I believe in you Yes, I believe in you I believe in you I believe in you Long are the days Your spirit yearns to dance. fragments of your soul that you have left behind. If you believed in love, they're not that hard to find. They're not that hard to find. Not so hard to find. I can see you long ago, before you fell apart. It was many moons ago before you broke your heart, you had to leave yourself to try to make it through. You don't remember me, but I remember you. Yes, I remember you. I remember you. It's a sentimental trick to identify with light, the mandala of your soul is more than black and white. I'm not trying to rescue you. It's not my fate, it's yours. But I know what life is like behind 20 metal doors. terug bij CVM Zandvoort bij het programma Peaceful Radio, Kerst Peaceful Radio. We zijn begonnen met Asher Queen met eh, zijn cd Serpent in Paradise. De nummer was If You Believed in Love. Nou, je hebt het hem eh, allemaal zelf horen kunnen zingen. Asher Queen, die komt naar Nederland, ja ja over een paar weekjes, 21 januari, treedt u op in Dordrecht voor een heel mooi concert wat als titel meegekregen heeft Oh Great Spirit. Nou, die gelijknamige cd die deze maand is uitgekomen. Kosten zijn 20 eh, euro, in de voorverkoop 25 euro aan de kassa. En je kan eh, bestellen met Ticket service apenstaartje, utopiaradio.com. We gaan door met... Eh, Mooie muziek van Frans Amati. Van het label Phoenix Muziek de CD in de Presence of Angels. Veel luisterplezier. touch the hearts of those lifting up their sight. Every eye is filled with the same light. Then all around the joyful sound of chiming Christmas bells echoed through the valleys and ringing from the hills. We remember long ago this promise spoken true to come together every year our kinship to renew. Christmas in the morning when the air is crisp and clear the year. Christmas with our families, a smile and a tear. I wonder why this love can not fill our hearts throughout the year. Christmas in the morning when the air is crisp and clear. Gathering to welcome in the closing of the year. Christmas with our families, a blessing we all hear. May all the world share peace on earth, goodwill. die wist, winst jou een, eh, een hele fijne kerst. En dat ga ik ook doen, want ik ga afscheid van je nemen. Mijn naam is Benno Veugen en ik wens jullie allemaal een hele mooie kerst en hele fijne feestdagen. Maak er iets moois van. We gaan afsluiten natuurlijk met deze toepasselijke muziek van eh, Boomer Evan Evans met zijn Christmas Memories. Graag tot de volgende keer. Dag. En stuur jullie allemaal fijne dag.